Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nieuw-Zeeland heeft storm Gabriel al heel veel schade aangericht. Zo'n 2500 mensen zijn hun huis uitgevlucht en duizenden gezinnen zitten zonder stroom. Ook deze man is bijna alles kwijt. I don't think we'll survive this one. I said it before, this is That's it, really, isn't it? My truck's gone, my van's gone, my motorbike's gone. Just the one quote, just to replace the tools that are damaged, is $108,000. Op het eiland zijn golven van zo'n 11 meter hoog en er waait een superharde wind. Door het heftige weer is de noodtoestand uitgeroepen. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man op een universiteit drie mensen doodgeschoten. Vijf anderen raakten gewond. De dader pleegde daarna zelfmoord. Het was een man van 43. Waarom hij om zich heen schoot is volgens de politie een raadsel. En een benefietconcert in Haarlem voor de aardbevingsslachtoffers... heeft gisteren meer dan 40.000 euro opgeleverd. Onder meer Douwe Bob van Velsen en Willeke Alberti traden erop. Alle opbrengsten uit de kaartverkoop en drankjes gaan naar Giro 555. Morgen is er een landelijke actiedag voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. En in Groningen ligt alles er zo weer een stuk schoner bij. Vuilnisophalers daar staakten vier dagen lang... en dat leidde tot overvolle containers en niet geveegde straten in de stad... De staking zit er nu op en dus stapte deze vuilnisman vanochtend vroeg weer op zijn veegwagen. Er is niks op de wereld dat viezer is dan de mens. <laughs> De mens maakt zoveel rotzooi en kijkt nergens naar om. Ik ben nu met de veegmachine eh, ben ik, nou ja, de rotzooi gewoon aan het opvegen, aan het opzuigen zeg maar. Eh, de mensen die er nou bij lopen, die eh, vegen nu alles een beetje uit de gaatjes en hoekjes. Nou, een paar keer eroverheen en is alles dadelijk weer netjes. Ze denken dat rond 12 uur alle rommel weer netjes is opgeruimd. En het weer nog vanochtend eerst nog wat mist. Daarna lost dat op en trekt het flink open. Het wordt vandaag haast lente. Behoorlijk zonnig bij 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Een file door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. De weg is weer vrij, maar 6 kilometer staat er nog wel. Door slecht wegdek op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam eh, Zuidoost. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 7 kilometer file. De A7 horende richting Zaanstad. 5 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. De A10 Knoop het Koenplein richting Knoop het Amstel. 5 kilometer file bij Amsterdam Oud-Zuid. Op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom. Bij de aansluiting met de A4 staat 8 kilometer file.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 Then we cozy up and winter, give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talk another diamond rings. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so contentious.